Zit van der Linde met het NOS-journaal. In Duitsland is vannacht een grote spoorstaking begonnen. Tot vrijdagavond ligt het treinverkeer voor een groot deel plat. Ook de internationale treinen van en naar Nederland rijden niet. Er is een nooddienstregeling, maar Deutsche Bahn roept mensen op hun reis uit te stellen. Het is de derde spoorstaking in twee maanden tijd. Onderhandelingen tussen de vakbond en Deutsche Bahn over een nieuwe CAO zitten muurvast. vast omdat verkeersleiders ook staken, krijgen andere vervoerders ook te maken met uitval en vertragingen. Het Surinaamse Openbaar Ministerie heeft een verzoek van de advocaten van Desi Bouterse afgewezen. De oud-president is veroordeeld voor zijn rol bij de decembermoorden. Het advocatenteam vroeg het OM om de uitvoering van het vonnis te stoppen. Volgens de advocaten zijn er in het verleden juridische fouten gemaakt. Het OM heeft nog geen reden gegeven voor de afwijzing van het verzoek. Bouterse werd vorige maand definitief veroordeeld tot 20 jaar cel. De Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin heeft prostaatkanker... en dat is de reden dat hij eind december in het geheim een operatie onderging. Afgelopen weekend bleek dat Austin dagenlang in het ziekenhuis lag... zonder medeweten van president Biden. Hij liep na de operatie een urineweginfectie op... waarvoor hij nu nog steeds in het ziekenhuis wordt behandeld. Voetbalclub Bayern München houdt volgende week vrijdag een herdenkingsdienst voor Frans Beckenbauer. De Duitse voetballegende behaalde grote successen bij de club. Zondag overleed hij op 78-jarige leeftijd. Bayern nodigt iedereen uit in de Allianz Arena om hem te herdenken. Beckenbauer won meerdere Europese en landstitels met de Beierse club. Ook was hij er bijna 15 jaar voorzitter. Het weer, het is onbewolkt en overal vriest het.